Internet in Nederland is snel en stabiel en door de strikte privacywetgeving is de bakkans klein. VVD, D66, CDA en SP in de Tweede Kamer willen maatregelen. Minister Dijsselbloem van Financiën wil dat de interventiewet wordt aangepast. Die wet maakt het mogelijk om in te grijpen bij banken met financiële problemen. In het tv-programma Buitenhof zei Dijsselbloem dat hij eerder wil kunnen ingrijpen als het dreigt mis te gaan. Over SNS Reaal zei Dijsselbloem dat de onderdelen van het bedrijf te veel met elkaar vervlochten waren om de bank uit elkaar te kunnen trekken. De Spaanse socialistische oppositieleider Rubalcaba wil dat premier Rajoy zijn ontslag indient. De partij van Rajoy ligt al een paar weken onder vuur vanwege een corruptieschandaal. En in die affaire wordt sinds kort ook Rajoy genoemd. Die zou duizenden euro's hebben aangenomen. De premier maakt morgen zijn declaraties openbaar om zijn onschuld aan te tonen. Maar de socialistische leider vindt dat niet genoeg. De spelers van Buitenboys A1 uit Almere zijn tijdens een wedstrijd tegen Diemen van het veld gelopen. Ze waren ontevreden over de beslissingen van de scheidsrechter. En om escalatie te voorkomen stapten ze op. Het is voor het eerst dat dit gebeurt volgens nieuwe interne regels van de club. En die zijn ingesteld na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. In de Eredivisie is Ajax geklommen naar de tweede plaats achter PSV. In Venlo wonnen de Amsterdammers met 3-0 van VVV. FC Twente leed een thuisnederlaag tegen FC Utrecht. In Enschede werd het 2-4. Eerder vanmiddag won NEC van Vitesse. Het werd 2-1 voor de Nijmegenaren. Het weer, vanavond wordt het vanuit het westen droger en de wind zwakt iets af.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 Via de kabel op 104.5. En